Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Geen geld van de EU en het IMF. De nieuwe termijn van 8 miljard euro wordt in elk geval niet voor het referendum in Griekenland uitgekeerd. En dat referendum wordt op 4 of 5 december gehouden, bleek na crisisoverleg in Daar begint vandaag de G20-top. Die zou gaan over hervormingen van het wereldwijde financiële systeem, maar staat nu vooral in het teken van Griekenland. De aanvaarding door Syrië van een vredeplan van de Arabische Liga heeft geleid tot sceptische reacties. Volgens de Syrische oppositie probeert president Assad alleen maar tijd te rekken. En de VS wil daden zien in plaats van woorden. Het plan voorziet onder meer in de terugtrekking van het leger uit de steden en een dialoog met de oppositie. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft spijt van haar gedrag van gistermiddag in een kamerdebat. Ze legde haar hand op de mond van de commissievoorzitter toen hij het woord nam om een eind te maken aan rumoer op de publieke tribune. De staatssecretaris zei erbij, mag zelf bepalen of ik afgeleid word of niet. Veldhuizen zegt nu dat dat niet hoort in de Tweede Kamer. Vrijwilligers bij clubs die veel met kinderen werken, zoals sportclubs, hoeven niet meer te betalen voor een verklaring omtrent het gedrag. In zo'n verklaring staat of iemand in aanraking is geweest met justitie, bijvoorbeeld vanwege kindermisbruik. Volgens staatssecretaris Teven zien clubs er vanwege de kosten mogelijk vanaf een verklaring aan te vragen voor hun vrijwilligers. En dat is volgens Teven ongewenst. In de Champions League heeft Ajax thuis met 4-0 gewonnen van Dynamo Zagreb. In dezelfde groep om Real Madrid met 2-0 van Olympique Lyon. Real gaat riant aan kop met 12 punten uit 4 wedstrijden. Ajax staat tweede met 7 punten en is verzekerd van Europees voetbal na de winterstop. Dan het weer, eerst in het oosten nog wat zon, maar de loop in de loop van de dag meer bewolking en in de avond kan een spat regen vallen. Weer zacht met maxima tussen 15 graden aan de kust en 18 in Limburg. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht.